Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Niet alle mensen met een vuurwapen worden goed gecontroleerd. Agenten moeten eens in de drie jaar bij een huisbezoek checken... of wapenbezitters hun spullen veilig opbergen. En het vuurwapen niet bijvoorbeeld op een nachtkastje slingert. Maar dat gebeurt lang niet altijd. Volgens de politie zijn agenten die langs moeten bij wapenbezitters druk met ander werk in de wijk. Die zijn ook belast met noodhulp en allerlei andere eh, eh, werkzaamheden. En op het moment dat zij een reanimatie krijgen of een heterdaad inbraak, dan gaat dat voor eh, op, die, op die huiscontrole. Dan moet het de dag erna, maar de dag erna is het weer druk. en zo blijven die, blijven die huiscontroles liggen. In Nederland hebben ruim 65.000 mensen een wapenvergunning. In de afgelopen periode is bij dik 10.000 mensen niet gecheckt of ze veilig omgaan met hun wapen en kogels. In Indonesië is de Ruang-vulkaan voor de vijfde keer in korte tijd uitgebarsten. Sinds dinsdag komt er lava en as uit de vulkaan. Meer dan 11.000 mensen zijn geëvacueerd... want als er stukken van de vulkaan afbreken en in zee belanden... kan het een tsunami veroorzaken. Ook het vliegverkeer in de omgeving is stilgelegd. En er zijn vorig, vorig jaar fors meer fietsendiefstallen gemeld. Het waren er dik 85.000, bijna 10% meer dan een jaar eerder. Ruim een kwart hoger dan in 2019. Dat komt volgens het AD neer op gemiddeld 10 gestolen fietsen per uur. Vooral in Zandvoort, Haarlem en Amsterdam moet je je fiets met drie sloten vastzetten. Daar worden per huishouden de meeste fietsen gestolen. En een historische avond voor de Nederlandse zaalvoetballers. Voor het eerst in 24 jaar tijd hebben ze zich weten te plaatsen voor het WK voedsal. De beslissende pot tegen Finland was een achtbaan van emoties. Oranje kwam 2-0 voor, maar daarna kantelde de wedstrijd en maakte Finland er drie. Het zag er kort voor tijd dus slecht uit, was te zien op het YouTube-kanaal Ons Oranje. Boukari, Martinez moet bijsluiten. Kom erbij, geeft hij aan met zijn hand. Boukari, Boukari. Kappen. Hij moet gaan schieten, 10 seconden nog. Boukari, hij doet het! Hij doet het! met nog 6 seconden te gaan. In de verlenging daarna kwam Nederland voor... maar maakte de Finnen met nog één tel op de klok de gelijkmaker. Strafschoppen dus. Oranje nam die beter en heeft zich dus geplaatst voor het WK. En het weer nog. Aan de kust kans op een buitje, maar op de meeste plekken droog... met af en toe wolken en af en toe zon bij max 10 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog maar een paar files. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam heb je voor knooppunt de Nieuwe Meer 5 minuten vertraging. En op de A10, de ring van Amsterdam, is het oponthoud ook 5 minuten. En dat is bij Amsterdam Oud-Zuid.